Mark Hokker met het NOS-journaal. En president Trump gaat toch door. De Amerikaanse president maakte dat bekend na overleg met een Noord-Koreaanse delegatie in het Witte Huis. Die delegatie stond onder leiding van een belangrijke vertrouweling van Kim Jong-un. De top is op 12 juni in Singapore, net als eerder al gepland was. Spotify is na enkele weken alweer gestopt met zijn anti-haatbeleid... De streamingdienst kreeg van gebruikers en mensen in de muziekindustrie de wind van voren nadat het had besloten om bepaalde muziek te weren uit samengestelde muzieklijsten vanwege het gedrag van de artiesten. De muziek van onder andere R. Kelly werd niet meer uitgelicht vanwege het nieuwe beleid. Muziek was nog wel beschikbaar, maar alleen voor gebruikers die erop zochten. Spotify zegt nu dat het een foute beslissing was. We willen geen eigen rechter spelen en het is niet onze taak om artiesten tot orde te roepen, zegt de streamingdienst. Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade door kankerverwekkende verf met chroom 6, zegt het RIVM na uitgebreid onderzoek in opdracht van Defensie. Het ministerie wist van de schadelijke effecten van chroom 6, maar vertelde niets aan de werknemers en bedrijfsartsen. Ook zorgde Defensie niet voor een veilige werkplek of afdoende bescherming, zegt het RIVM. De ontsnapping van dieren in een Duitse dierentuin vanmiddag blijkt een stuk minder massaal te zijn dan aanvankelijk werd gemeld. Alleen een beer wist uit zijn kooi te komen, meldt de politie nu na een inspectie van de verblijven. Inwoners van het Duitse plaatsje Lunebach kregen vanmiddag opdracht om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten omdat er roofdieren waren ontsnapt, onder meer leeuwen en tijgers. Later werd gemeld dat de dieren weer gevangen waren, maar in werkelijkheid waren ze gewoon in hun verblijven. Het weer, vooral in het oosten en noordoosten nog zware buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Later vanavond steeds minder buien.